Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het zo doorgaat moet de NS-dienstregeling op de schop. Er staan nu meer dan 2000 vacatures open bij het bedrijf. Dat is volgens de directeur niet meer op te lossen... door het bestaande personeel een tandje harder te laten lopen. Gemeenten moeten snel opvangplekken gaan regelen voor minderjarige asielzoekers. Dat zegt de staatssecretaris. Hij is bang dat die jongeren anders buiten in de kou moeten slapen of gaan zwerven. En dan een opvallend moment bij talkshow Op 1 gisteravond. Het ging over vrouwen in Iran en hoe die uit protest tegen de regering daar massaal hun haar afknippen. En dus konden de vrouwen aan tafel niet achterblijven. Nou, Wauw. Eh, dat, wordt een korte koep de komende... Allebei samen gaan we kort. Geef, geef die schaar dan. Kijk. Want ik vind, eh, ik, mijn strijd is meer de, de wind door je haar. Dat vind ik een, eh, een mooie. Maar als jullie het doen, doe ik graag een lok mee als dat mag. Wauw. Bravo. Ja. Prachtig. super supermooi. Presentatrice Fidan Ekis, columniste Jesim Chandan... en op het laatst ook justitieminister Yeshil Gus. Zij knipten dus alle drie een stuk haar af als steun voor de vrouwen in Iran. En gisteravond is de belangrijkste tv-prijs van ons land uitgereikt. De Gouden Televisiering voor het beste programma. De winnaar van de 57ste gouden eh, televisiering is met 70% van de stemmen. Even tot hier. De andere grote winnaar van de avond was Tim Hofman. Hij pakte een impactprijs voor de boosuitzending over The Voice... en werd ook verkozen tot beste presentator. Het weer nog, vooral in het zuiden en oosten opnieuw een zonnig dagje. In de rest van het land is er meer bewolking, maar het blijft zo goed als droog. En het wordt een graad of 17.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 is sinds de Cuba-crisis begin jaren 60 niet zo hoog geweest als nu. Dat zegt de Amerikaanse president Biden. Volgens hem maakt president Poetin geen grappen... als hij het over tactische kernwapens heeft. De Europese Unie stuurt een civiele missie naar het grensgebied tussen Azerbeidzjan en Armenië. Die moet daar de vrede bewaren. De landen hebben afgesproken dat de missie nog deze maand begint. Staatssecretaris Van den Burg roept gemeenten dringend op om extra opvangplekken te regelen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Hij waarschuwt dat ze anders mogelijk buiten moeten slapen.